Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Internetplatforms zoals Facebook en YouTube... worden aansprakelijk voor auteursrechtelijk beschermde filmpjes... foto's of muziek die gebruikers erop zetten. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe richtlijn over auteursrechten. Die is bedoeld om de makers, zoals artiesten en filmproducenten, te compenseren. Tegenstanders hiervan zeggen dat de vrijheid op internet straks wordt beperkt... omdat die platforms met filters auteursrechtelijk beschermd materiaal zullen gaan weren. De verwachting is dat ze het filter extra streng zullen instellen... omdat ze anders hoge claims kunnen krijgen. In Oostenrijk is een huiszoeking gedaan in het onderzoek naar de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, waarbij in twee moskeeën 50 doden vielen. De huiszoeking was bij Martin Selner, leider van een rechtsnationalistische beweging. Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk wil geen toelichting geven... maar volgens Selner zelf heeft het te maken met een schenking aan zijn beweging... door de 28-jarige aanslagpleger. Selner benadrukt dat hij niets te maken heeft met de Christchurch-schutter... en met zijn daad. En de nationalistische Australische partij One Nation heeft bij de Amerikaanse wapenlobby NRA aangeklopt voor steun. Volgens Al Jazeera vroeg de partij om miljoenen dollars... om zo de strenge wapenwetten in Australië te versoepelen. Een journalist van de nieuwszender filmde in het geheim ontmoetingen... tussen leden van One Nation met vertegenwoordigers van de NRA... de Amerikaanse wapenlobby. De twee mannen ontkennen dat ze geld uit de VS hebben ontvangen... en zeggen dat de uitgezonden gesprekken uit hun context zijn gehaald. De Australische premier Morrison is hoe dan ook bezorgd. Hij beschuldigt One Nation ervan de wapenwetten van Australië... aan de hoogste bieder te verkopen. Het weer, veel wolken en soms zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 10. Vanavond brede opklaringen en vannacht koelt het af naar plaatselijk 2 graden. Morgen eerst grijs en lokaal mist.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 town in your drop top, girl. You not stop shop, girl. Little more the dirty one, rock that world. It's a top top, girl. Me and you together is a rock that girl. Drive the town in your drop top, girl.